Goedemorgen, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aanmeldcentrum in Ter Apel gaat misschien een tijd lang dicht. Volgens RTL Nieuws heeft de burgemeester van Groningen dat deze week geopperd. De veiligheidsregio onderzoekt nu of dat ook echt kan. In het aanmeldcentrum in Ter Apel is het al maanden voller dan vol. Daar slapen mensen op stoelen in de wachtruimtes of buiten op een grasveldje. De burgemeester dreigde eerder dit jaar ook al met een tijdelijke sluiting. Uiteindelijk gebeurde dat toen niet. In Den Haag is vannacht iets ontploft bij iemand op de stoep. Daarna brak er brand uit. Gebeurde in een appartementencomplex. Dat is behoorlijk wat schade. Eén persoon is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Twee dagen geleden was er in dezelfde buurt ook al een explosie bij een huis. Een grote storing in Tilburg. Bijna 4000 huishoudens daar zitten zonder stroom of gas. Monteurs zijn inmiddels onderweg. Het energiebedrijf hoopt dat de boel over een uurtje is gefixt. Een groenteschijf, bietenburger of vegaspekjes. Vleesvervangers zijn nu goedkoper dan vlees. Komt door inflatie, staat in het AD. Onderzoekers liepen met hun winkelmandje door de zes grootste supermarkten... om producten te vergelijken. In 44% van de gevallen waren de vervangers goedkoper of ongeveer even duur. Suzanne uit Zierikzee is op zoek naar de eigenaar van een trouwjurk. Een paar weken geleden raasde er een tornado over die stad in Zeeland. De wind blies de jurk zo de garagebox van Suzanne in. Ze startte online een zoekactie, maar nog zonder succes. Nog niemand erover gehoord. Ik kan me heel goed voorstellen dat het ook niet je eerste prioriteit is... na alles wat er is gebeurd en de verschrikkelijke beelden die we gezien hebben. Maar ik hoop langzamerhand dat eh, misschien iemand eh, denkt... hé, hey, eh, deze hing ook nog in mijn kamer, die mis ik. Nog even een omschrijving dan maar van de jurk. Die is olijfkleurig, heeft spaghettibandjes en diamantjes. En die zat in een zak van een bruidswinkel uit Utrecht. Het weer nog. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. Blijft wel droog en het wordt zo'n 19 tot 25 graden. Dit weekend meer zon en ook ietsje warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de A22 Beverwijk richting Velzen dicht bij de Velzertunnel. Er is schade aan het plafond van de tunnel. De afsluiting duurt waarschijnlijk tot 10 uur.